7 uur. Marnik Sampers eh, met het NOS-journaal. Het aantal meldingen van seksuele intimidatie op universiteiten... is in twee jaar tijd bijna verdubbeld, meldt één Vandaag. In 2018 kregen vertrouwenspersonen 101 meldingen. Twee jaar eerder waren dat er 52. De meldingen variëren van seksueel getinte opmerkingen tot aanranding. Volgens het netwerk Vrouwelijke Hoogleraren... komt de stijging onder meer door de aandacht voor MeToo. Zo'n 60% van de meldingen wordt gedaan door studenten... Bij de Universiteit van Amsterdam waren de meeste gevallen. Kinderombudsvrouw Kalverboer maakt zich zorgen over de sluiting van de Gelderse jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep later dit jaar. Die gaat dicht vanwege financiële problemen. Ook andere instellingen staan er financieel slecht voor, zegt Kalverboer. Ze vindt dat kwetsbare jongeren niet te dupe mogen worden van geldproblemen. Veel Nederlanders hebben te weinig geld in kas om economisch mindere tijden op te vangen, waarschuwt de Sociaal-Economische Raad in een onderzoek. Volgens de SER profiteren huishoudens al twintig jaar niet of nauwelijks van de toegenomen welvaart. Ze hebben daardoor te weinig geld om vrij te besteden of om te sparen voor als het financieel wat minder gaat. Nederlandse bedrijven met vestigingen in de Chinese provincie Hubei nemen maatregelen vanwege de nieuwe variant van het coronavirus. Bij scheepsbouwer Damen mag niemand naar de werven reizen... en op de werven zelf zijn extra hygiënemaatregelen genomen. Chemieconcern AxoNobel heeft ook maatregelen genomen. Welke dat zijn wil het bedrijf niet zeggen. Nederlandse reizen naar China gaan vooralsnog gewoon door... behalve naar de regio van de stad Wuhan... waar het virus voor het eerst werd ontdekt. Het weer, het is bewolkt en over het algemeen droog. In de loop van de avond lokaal mist. In het zuiden gaat het vriezen.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 Oh, het is weekend, weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, Ja, welkom dames en heren bij deze nieuwe ZFM Het Weekend in. Wij zijn het programma om jou het weekend in te knallen. En deze week hebben we natuurlijk weer de beste 40 danceplaten van deze week. En natuurlijk hebben we deze week ook een nieuwe nummer 1. Dus blijf luisteren. 39. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. And I need a little more than just the usual. But you should know. What you, what you gonna do? You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? Cause you know I need that. Put in broken, don't give up Can you love me harder? Cause you know I need that Take it to the front Maybe take the time to get the floor right Maybe you can get it for the whole night I believe in you, know that you're the truth Here's a little insight Baby, when it comes to love, it should be mutual When you think you've done enough Then you love me harder Cause you know I need that Put in work and don't give up Then you love me harder Cause you know I need that you Boy, you got me on the edge and now I'm getting close You should know You should know When you think you've done enough Then you love me harder Cause you know En natuurlijk net nog op 38. SOS van Avicii. Alle drie gaan zo langzamerhand de lijst verlaten van de beste top 40 danceplaten. natuurlijk nummer 37. En dat is Joe Little Beauty van Fisher. Nummer, nummer 37. 37, 37, 37 успех dames en heren, u luistert nog steeds naar de beste top 40 danceplaten van deze week. Hier natuurlijk bij ZFM het weekend in. Op 36 was dat natuurlijk Make It To Heaven. Dat is de nieuwe binnenkomer David Gedda en Morton. Daarna natuurlijk op 35 Winter Wonderland. Hij gaat de lijst al, hij zakt alweer in de lijst. Vorige week nog op 33. En het lijkt wel alsof hij hem al gaat verlaten. misschien is hij er wel voor de kerst uit. Terwijl het eigenlijk toch een kerstplaats is. dan op 34, All Around the World. een Rehab en Touch of Glass. En zometeen krijg je Magnificent en the Seven Skies. Met The Drill. Nummer, nummer drieën drieën drieën Значит, не там мы наедине Шум от пленки кассет Обратный билет Молча уйти, так будет проще всем Пишем кратко, непонятно Причесался Мою правду на пол жемчуг Мне не легче этот вечер бесконечный Каждому по факту рядом нужен человек Но бывает так, что одиноким лучше всех Каждому по факту рядом нужен человек одиноким лучше всех Каждому по ты, если в сердце общежитий Мне не места, мне не быть там Если не по себе, значит не с тем Значит не там мы наедине Шум от пленки кассет Обратный билет Молча пути, так будет проще всем If I had a choice, if I had, if I had a choice, if I had a choice. dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM. Het weekend in de beste 40 danceplaten van deze week. Op 32 was dat Universal Nation van Bart Skills en Push. Op 31 Credo van Ziver. En op 30 Joyce van Roberto Surrens. En dan op 29 zometeen nieuwe binnenkomer. Rabbit Hole van Camel Fat en Jam Nummer 29. Sometimes I feel like hold my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying. 25. 25. 25. dames en heren, u luistert natuurlijk naar ZFM het weekend in. Straks krijgt u natuurlijk het nieuws. En eh, daarna zijn we gewoon weer terug voor het tweede uur. Want dan krijgt u de 20 mm, eh, laatste platen. En we hebben deze week een nummer 1 en een hele hoge nieuwe binnenkomer. Maar goed, dat mm, van de net was op dus 29 Rabbit Hole van Kenpet Jen Toki. Uh, op 28 You Got The Love van Kina Silva en Movo. En op 27 San Disco en van Don Dolla. Net hoorde u op 26 eh, Losing It eh, van Vizier. Was vorige week nog op 23. Toen steeg hij nog, nu al middels weer gedaald. En op 25 love You van Armen van Buren. Zo meteen krijgt u natuurlijk nog eh, nummer 24. We Got Love. Van Zigala en Ella Henderson. Stacks off my pocket cause we on corner grind. Nummer 24. Mm, you can run away from it all. boomerang, it'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. Like mannequins, drapes and designers, have we forgotten where we come from? With bottled hopes and dreams and desires, must have forgotten that we got bills to pay, we got we got risks to take, we got things to say.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 heren. En dan is het eerste uur van ZFM het weekend in alweer bijna voorbij. Op 23 stond dus This Is Real van Jack Jones en Ella Henderson. Vorige week nog op 29, dus zes plaatsen gestegen. Mabel gaat naar beneden. Vorige week op 20, deze week op 22. Don't call me up. En dan Soldier van Ovaya. Eh, vorige week nog op 24. En dan... Op nummer 20, niemand minder dan Dimitri Vegas en Like Mike. En natuurlijk samenwerking met David Guetta.